Dik Hark met het NOS Journaal. Politiekorps en andere opsporingsdiensten overtreden vaak de wet bij het opvragen van telecomgegevens, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Een aantal opsporingsdiensten mogen telefoon- en internetgegevens van burgers opvragen, maar alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Bijvoorbeeld om informatie over criminelen te verzamelen of omdat de nationale veiligheid in het geding is. Maar uit onderzoek blijkt dat die grondslag vaak ontbreekt. De Nederlandse mededingingsautoriteit verdenkt 15 handelaren in onroerend goed van het maken van prijsafspraken voor huizenveilingen. Als die verdenkingen niet worden weerlegd krijgen ze een boete. De afspraken zijn volgens de NMA tussen de 2000 en 2009 gemaakt op zo'n 3000 executieveilingen en gingen ten koste van mensen die gedwongen hun huis moesten verkopen. Op de bodem van het Stieltjeskanaal in Drenthe is een autovrak gevonden met daarin een stoffelijk overschot. Volgens de politie ligt de auto mogelijk al jaren in het water. Het schip ontdekt het wrak toen hij het tegenaan voer. De auto is uit het water gehaald de politie probeert de identiteit van het lichaam te achterhalen. Het kenteken van de auto moet daarbij helpen. De gemiddelde tijd die in Nederlander besteedt aan computerspelletjes is in twee jaar met 70% toegenomen blijkt uit onderzoek. De stijging komt vooral door de explosieve groei van het spelen van spelletjes op mobiele telefoons, tablet, pc's en sociale netwerken als Facebook en Hives. Het totale aantal gamers is met 8,5 miljoen de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk gebleven. De code rood vanwege het grote gevaar voor natuurbrand is bijna overal ingetrokken. Alleen in een deel van Noord-Brabant is nog code rood van kracht. In Utrecht, Overijssel en delen van Gelderland en Limburg is de kans op natuurbranden verminderd. Daar geldt nu de code oranje. Het weer nog, het noorden en midden af en toe zon. Vanmiddag in het hele land buien, met kans op onweer. Maximum temperatuur 20 graden. Ook morgen kan er nog een bui vallen, het wordt dan wel wat warmer. De dagen daarna overwegend droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Plein en met Ridderkerk 3 kilometer.